Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel studenten durven niet aan de bel te trekken als die het niet doet in hun studentenhuis... of als er iets anders mis is, zeggen ze in een enquête tegen mijn collega's. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat de huisbaas kwaad wordt... of denken dat ze het zelf op moeten lossen... en dat terwijl de gebreken soms best wel link zijn. Er is geen werkende brandmelder in huis eigenlijk. Er zitten sloten op die niet mogen. Heel veel schimmel en vochtplekken omdat er gewoon niet goed geventileerd kan worden. In de badkamer zat zat flink veel schimmel op het plafond. Eh, viel me op dat deze deur soms in één keer zomaar openwaaide. Dus hij viel ook gewoon niet meer in het slot. Ik kon hem wel dichttrekken, maar dan waaide die gewoon weer open. Veel studenten zijn bang om hun kamer kwijt te raken als ze klagen. Door het woningtekort durven ze dat risico niet te nemen. Een bijzondere ontmoeting vandaag in Oezbekistan. De Russische president Poetin gaat daar praten met zijn Chinese collega Xi. Het is voor het eerst dat ze elkaar in het echt zien sinds de oorlog in Oekraïne begon. Poetin hoopt dat hij de steun van China krijgt... nu veel westerse landen niks meer met Rusland te maken willen hebben. En een mooi moment gisteren bij de Champions League-wedstrijd... van het Schotse Rangers tegen Napoli. Vanwege het overlijden van de Queen was er een enorm spandoek. De bekende Champions League-tune werd niet gespeeld na een minuut stilte. Maar de UEFA wilde ook niet dat het volkslied daarvoor in de plaats kwam. Daar trokken de Schotse supporters zich niks van aan. Rangers verloor uiteindelijk wel met 0-3 van Napoli. De Italianen staan daardoor eerste in de pool van Ajax. Je krijgt het weer ook nog. Het wordt opnieuw een wisselend dagje. Vooral in het noorden zijn er wat buien, maar in de rest van het land ook opklaringen. Met af en toe best wat zon. Het wordt vanmiddag een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat één file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Schiphol 5 kilometer en vijf minuten vertraging heb je daar.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 Veel studenten die op kamers wonen durven hun huisbaas er niet op aan te spreken als er iets mis is in hun huis. Onder meer vanwege het woningtekort worden ontbrekende brandblussers of kapotte sloten en andere mankementen vaak voor lief genomen. Blijkt uit een enquête van NOS op 3. De KNVB heeft Wereldvoetbalbond FIFA gewezen op de noodzaak van een betere behandeling van arbeidsmigranten in Qatar. De FIFA had beloofd te reageren, maar dat is nog altijd niet gebeurd, meldt de KNVB.